9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. ...in Istanbul is geweest. Wat hij daar deed is niet bekend. Er is geen bewijs dat hij bijvoorbeeld in Syrië is geweest... om opdrachten of training van de terreurgroep IS te krijgen. Abedi reisde vanuit een Europees land naar Turkije. Vier dagen voor de aanslag keerde hij met een overstap in Düsseldorf... terug in Groot-Brittannië. Informateur Schippers voert de druk op op de politieke partijen om tot een meerderheidscoalitie te komen. Schippers roept de partijen op om te bewegen, want zonder beweging eindig je volgens haar met een minderheidskabinet en dat wil niemand. Schippers herhaalde nog eens dat de partijen uit hun comfortzone moeten komen en niet alleen moeten vertellen wat ze niet willen. Morgen gaat de formatie verder. De Amerikaanse president Trump heeft de Europese NAVO-lidstaten opnieuw opgeroepen om hun financiële bijdrage aan de NAVO flink te verhogen. De Amerikanen betalen nu het grootste deel van die rekening en Trump wil daarvan af. Hij is in Brussel, waar de regeringsleiders van alle NAVO-lidstaten bij elkaar zijn, voor een topoverleg. Het is voor de NAVO de eerste keer dat ze met Trump vergaderen. De Russische veiligheidsdienst FSB zegt dat ze vier terroristen heeft opgepakt... die een bomaanslag in het openbaar vervoer van Moskou wilden plegen. De vier zouden lid zijn van de terreurgroep IS. Ze komen uit Rusland en uit één land of landen in Centraal-Azië. Volgens de FSB werden ze vanuit Syrië aangestuurd. De 18e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door TJ van Garderen. In een strijd met vijf bergbeklimmingen liet hij een groep met favorieten achter zich. Dumoulin staat nog steeds bovenaan het klassement en rijdt dus nog altijd in de roze trui. Morgen en overmorgen volgen meer Belgische etappes en zondag is de afsluitende tijdrit in Milaan. Het weer. Het is zonnig met 21 graden in het noorden tot 25 in het uiterste zuiden. Op de Wadden is het iets frisser. Morgen wordt het 22 tot 27 graden.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 Eigenlijk is dat eh, de thuisbasis eh, van deze band uit Arnhem. Nou, ik, eh, hoorde je met Hey Hoe. Die draaien we toch al een aantal weken nu hier bij Alternative FM. En eh, ja, dat komt gewoon omdat er een, lekkere, ja, een lekkere vaart in die single zit. Daar, voor het nieuws van 9 uur hoorde je Tired of Running van Maurits van Hoek. sommige mensen vergelijken hem eigenlijk al een klein beetje met Douwe Bob goed, het eh, is een uh, single die we nu ook een aantal eh, keren nu hebben gedraaid. Twee keer zelfs. Vorige week zijn we ermee begonnen. Ehm, ook een held bij ons in de uitzending geweest. Roel Halfheid van Holst. Ja, hij timmert ja, graag wat nummers in elkaar. Tenminste, dat is oneerbiedig gezegd serieus is hij zeker wel bezig. Maar hij heeft de laatste, ehm, nou zeg ik half jaar... heeft hij wel zeker vier, vijf losse tracks in elkaar gezet. En dit is het laatste wat hij gemaakt heeft. Love is Part 2. That's what I say my breath, I couldn't find my way. onze vrienden van Haarlem 105. Eh, daar is eh, deze single eh, behoorlijk al van leer getrokken. In het programma Goedemorgen. Zo heet dat programma daar, Haarlem 105. En daar hebben ze deze single al meerdere malen laten horen. Maar dat komt omdat Mario en eh, ja, een eh, leerling is geweest. Want dat is inmiddels niet meer. Want dit was haar afstudeerproject. Eh, met Jora's Forest heeft ze dus nu toch wel wat neergezet. Dat heeft ze nog niet zo gek lang geleden gedaan. Ik geloof afgelopen week in het patronaat heeft ze dat gedaan. Vorige week vrijdag. toen, is dat, toen is dat er even ja, is dat gebeurd, als het ware. Nee, zeg ik het goed? is alweer twee weken terug. Want vorige week hadden we hier een snelheidsduivel in de naam van Max Verstappen. En dat was in het weekend daarvoor. Dus zo moet ik die, die link leggen. Roll Halfheid heb je daarvoor eh, kunnen horen. En dat eh, was een vrij kort nummer. Net als eh, Heartbeat van Joost Dobbe in het eerste uur. 1 minuut 50. Nou, die van zo Half Height is ook 1 minuut 50, 1,51 om wel te zijn. Dus die is 1 seconde langer. Maar dat mag de pret niet drukken eerlijk gezegd. Eh, zoals gezegd in het eerste uur had, eh, was het de bedoeling om uh, eh, Runaway from Distance van Wouter Mol te laten horen. Want Wouter speelt mee in de begeleidingsband van Suzanne Sanders. Maar hij heeft ook zelf een eigen ehm, ja, muziekgedeelte opgezet. En daar heeft hij toch al aardig wat eh, successen mee, eh, mee eh, ja, voor elkaar weten te krijgen. En toch niet zomaar, want hij heeft meegedaan aan een soortement van grote prijs, maar dan van Zuid-Holland. En daar is hij opgevallen. En op een gegeven moment zeiden er een aantal mensen van... nou, weet je wat, we moeten toch maar eens wat met die, met die watermol wat gaan doen. En degene die dat heeft gedaan... Die luistert naar de naam Rikke Korswagen. Nou, dat is geen onbekende, want die is ook hier veelvuldig aan bod geweest met het materiaal wat Halfway Station eh, heet. En hij heeft ook eh, het, eh, het album Out of Skin, want zo heet volgens mij dat album, van Wouter Mol geproduceerd. En dat zeggende zeg ik van dit is het nummer wat daar ook heel erg naar voren is geschoven. Runaway from Distance, Wouter Mol. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Musikbank. Sophie Platenkamp hoorde je. En zij was de vorige frontvrouw van Pandey. Voorheen was dat Capgras natuurlijk. Daar was uh, Sophie Platenkamp dan eh, de frontvrouw van. Maar tegenwoordig doet ze met eh, deze band. En dat is een knipoog naar haar Nederlandstalige solo-uitstap van Sophie Verline. Is het een kleine stap naar de band Verline. Die min of meer een beetje door, ja, door haar een beetje bij elkaar is uh, geraapt en opgericht. En dit nummer is het tweede nummer alweer. Want ze zijn eh, driftig bezig, verlienen met uh, Naar de Maan. Zo heet het uh, nummer. Daarvoor hadden we nog het nummer Staakt. Wat ook al een aantal malen hier te horen is geweest. Weer uit Haarlem. En die jongens hebben meegedaan aan de Rob Akda Award uitgave. Dacht ik eventjes snel uit mijn hoofd. 2015, 2016. Toen hebben ze meegedaan. En dit is Ambulance Palmsy. Press 911, cause I have a problem. She left me in shock, with my arteries broken. They defibrillate, and I'm exhausted and dead from watching her dead. No, I never learned that losing relations is the medical term for endless frustration. Now the cat's scanning. electro ook heel melodieus kan zijn. Dat bewijst uh, Low Eric Sound System wel wel. Dylan Zondervan en Mike eh, van der Weijden, dat zijn eh, de twee achter Low Eric Sound System. En ze zijn niet het enige Haarlemse gedeelte van dit blokje, want Palmsy was de ander. Ambulance en beide hebben ook een Rob Akda Award verleden. Ja, want ze hebben daar ook in meegedaan. Uh, dat uh, zeggende eh, schijnt ook voor Mario Kraleman... die eerder te horen was met, jo met Jora. En Koen Alvarez, daar weet ik het nog zo net niet van. Maar dat zullen we misschien aan hem gaan vragen in de nabije toekomst... als hij hier nog een keertje langs gaat komen. Want dat kan hij, net als Ruud Hameling, gewoon op de fiets af... Gewoon gitaartje onder je arm en uh, fiets tegen de gevel aanzetten en spelen maar. Overigens over Ruud Houding gesproken. Die speelt eh, dit eh, komende dagen ergens in Liverpool. Ik geloof zelfs nog in de illustre club waar ooit de Beatles hebben gespeeld. De Cavern Club. Ja... Dat is niet zomaar. over Electro gesproken. Vorige week heeft hij dat allemaal ja, min of meer gepresenteerd. In een toch wel ja, obscuur clubje in eh, Amsterdam. De superclub Vertoon heette het een beetje ook. Eh, dat, dat was het thema waar het aan opgehangen was. En hij vond op een gegeven moment van... ja, eh, ik ga mijn muziek verkopen in een genderneutraal jasje. Want wat was nou het verhaal daarachter? Ik heb het al een paar keer al verteld. het verhaal is dat hij samen met zijn vriend Jet Rebel... op een gegeven moment in de, de winkel staat en op een gegeven moment kopen ze een, eh, een, een jasje. En dan zegt de verkoopster, ja, maar het is een meisjesjas. Ja, wat kan ons dat nou schelen? En dat is een beetje ook de uitgangspunt van de EP geweest. Van Marnix Dorenstein. Uh, eh, want dat is eh, de grote man achter X. hij doet het niet alleen, want hij doet het nog met twee anderen erbij. En één van de beste nummers, maar dat is tegelijkertijd ook de single... dat is dit nummer natuurlijk geworden, Difference. Hier is X. I've got a mind of my own, got a mind of my own. I've got ten fingers that could get you right in the zone. I've got tears in my eyes, I know how to cry. I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't feel like Beerboot was dit eh, van uh, de opvolger van Grass. Je hoorde het onmiskenbaar stemgeluid inmiddels toch wel van Kim Erkens. De dame die uh, Sophie Platenkamp dus heeft opgevolgd uit de band die voortgekomen is uit Capgrass. Beetje dus Portishead-achtig. Nou ja, dat heb je dus wel duidelijk kunnen horen. De voor Difference van X. En dan verder met natuurlijk de man die ook iets met eh, X te maken heeft, dat is geluidskunstenaar Juriaan Sielke. En hij was ook verantwoordelijk voor dit werkje van de heren van Stilweef. De nieuwe single, die sinds vorige week alweer bij ons te horen is, is Cradle. van, eh, van de postman. Er zat een kaartje bij van Joe Marches. Omdat ik de EP, het fysieke exemplaar, had eh, besteld. En eh, er stond toch een heel mooi verhaal dat wij en haar nummers zo speelden. Eigenlijk is het een band. Hè? Joe is niet alleen Johanneke Kranendonk, maar ook meer dan dat. Dit was de titeltrack Silver and Gold... Daarvoor hoorden we Stillwave met Cradle. Nou, dan ben ik nu toegekomen aan eigenlijk een echte regelrechte primeur voor vanavond. Dat is dus Michel Ebbe. En daarbij moet ik dan ook nog eh, het een en ander eh, vertellen over eh, dat, dat, de single. Want de single heet A Song for Fall and Darkness. En is een regelrechte primeur. en het is ook een vocale bijdrage van een ander lid van Halfway Station. Namelijk Elmar Plezier. De single komt op het nieuwe album van Michel Trecht Inertia. Incidental Meetings en Other Short Stories. Daar komt hij eh, op te staan en eh, dat zal in het najaar gaan verschijnen. De, clip die hij gemaakt heeft, toen heeft hij zijn eh, meisje enorm moeten stalken. Dus dat schijnt dan ook nog wel iets, iets geweest te zijn. Een dingetje, denk ik. Maar goed, dit is dan de track waar het om gaat.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 Want anders dan gaan we het niet redden tot aan het eh, nieuws van 10 uur. Uniform Shout. Dag. You say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young. van 10 uur.